Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Johnny de Mol vertelt in zijn talkshow over de mishandelingzaak die tegen hem loopt. Voor mij zijn er wel uh, eh, leukere dagen geweest. Omdat er een eh, publicatie is verschenen waarin mijn ex mij opnieuw beschuldigt... dat ik haar heb geslagen, geschopt en gewurgd. Uh, dat is een verhaal dat mij al een jaar of twee achtervolgt. Het gaat over een relatie van zeven jaar geleden. En die relatie die was echt niet allemaal harmonie. Die verdiende zeker niet de schoonheidsprijs. Maar in alle eerlijkheid er met twee vingers in de lucht, daar is niets van waar. Dat was Johnny de Mol dus aan het begin van zijn talkshow half acht vanavond. Hij wordt door zijn ex-vriendin Shima Kaas beschuldigd van drie ernstige gevallen van mishandeling. Dat blijkt uit een aangifte die HP De Tijd heeft ingezien. Het blad heeft ook tientallen foto's waarop haar verwondingen te zien zijn in handen. Het is nog niet zeker of er een rechtszaak komt. Russische troepen zijn helemaal weg uit de regio Kiev. Dat horen we tenminste via het Amerikaanse ministerie van Defensie. Afgelopen weekend zei Oekraïne al dat de, dat de regio weer heroverd was, maar dat het nog steeds gevaarlijk is. De eerste gevluchte mensen keren langzaam weer terug naar de hoofdstad. In Haps in Brabant is het oudste graf van Nederland ontdekt. Het graf werd al in 2017 gevonden, maar na grondig onderzoek blijkt nu dat het graf ouder is dan het tot nu toe oudst bekende graf. Waarschijnlijk was de begrafenis zo'n 7655 jaar voor Christus. Ties van Elf is al zijn hele leven op de kartbaan te vinden en droomt ervan ooit kampioen te worden. Maar die droom lijkt in duigen te vallen, want dieven hebben zijn kart gestolen. Ja, dat was niet zo leuk, want ja, het was heel emotioneel. Ja, gewoon heel veel progressie van me weg. Een aanhanger met in de kart werd afgelopen maandag gestolen. Dieven hebben delen van de buit ergens onderweg achtergelaten. Ja, ik denk dat het voor hun niet waardevol was. Maar het waardevolste is natuurlijk de motors en de kart zelf. En eh, dat hebben ze dus niet aangedempt. De opa van Ties is een crowdfunding begonnen om geld in te zamelen voor een nieuwe kart. Het weer nog, het blijft vanavond wisselvallig met regen en dan weer opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen ook regen en wind, maar in de middag wat zon. Het wordt 9 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er zijn niet al te veel bijzonderheden in deze avondspits. De files vanaf 5 minuten vertraging die staan op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... voor de afrit Utrecht Centrum, 3 kilometer. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Osdorp en Amsterdam over Amstel... langzaam rijden over 7 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. De N201 van Hoofddorp naar Uithoorn voor de aansluiting met de N196...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 niet laten gaan. to complain about TFM, Get down, put your feet back on the ground need No. grandmother? I'm here to spread till the reaper takes my life Never gonna get me out of life I will live a thousand million lives My patience is waning Is this entertaining? My patience is waning Is this entertaining? taste a million times Drown out the voices in the air Leaving the ones that never cared Picking the pieces up and van Zandvoort, op 106.9 CFM aan jou. Waar zijn de dagen dat ik zei, ik hou van jou. En ik weet, we moeten praten, maar daar ben ik niet zo van. Stel het steeds weer uit tot later, tot het echt niet anders kan. Ik verzamel al mijn moed, kan er niet meer kapot, ook al lijkt dit bijna te mooi om waar te zijn. Het is voorbij, je leest in mijn ogen de twijfel, maar toch zeg ik niks en dat spijt me. Hoe zeg ik dat er geen hoop meer is? Hoe zeg ik jou dat het over is? Ik speel al maanden deze rol ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg. Weet niet wat ik moet, oh, ben zo bang dat ik je kwet. Ook al is het nu of nooit ik wil ik zal vooruit, maar dan kijk je me aan en dan zwijg ik.